2 uur. Wie vandaag naar Athene zou vliegen, er volgens Schiphol rekening mee houden dat zijn vlucht uren te laat vertrekt of zelfs wordt gecanceld. Dat komt door een storing in Griekenland. Piloten kunnen niet communiceren met luchtverkeersleiders. Vanwege het winterse weer is het vliegverkeer op Schiphol sowieso al ontregeld. Buitenlandse Zaken hier heeft geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders die in Venezuela in de problemen zijn gekomen. Ze werden opgeroepen om hun familie te laten weten dat ze oké zijn na de Amerikaanse actie van gisteren in Venezuela. Daarbij werd de president opgepakt, die zit nu in een gevangenis in New York. In Spanje zijn drie Nederlanders in de problemen gekomen toen ze een bergwandeling maakten tussen Valencia en Alicante. Eén kreeg zo'n last van zijn rug dat hij niet meer verder kon. Omdat het donker werd, kon er geen helikopter worden ingezet. Hij is uiteindelijk met een brancard naar beneden gehaald en dat duurde uren en paniek bij sommige Wie is de Mol-fans. Op de website van het programma stond bij sommige deelnemers het woord afvaller... en de bekende rode of groene vingerafdrukken. Avro Tros zegt dat kijkers niet bang hoeven te zijn voor spoilers. Het was een technisch foutje en daarom is de pagina waar de kandidaten op staan... even offline gehaald. De meeste sneeuwbuien in het midden en noorden. In het zuiden is het vaker droog. Vanwege de gladheid geldt code geel en het is zo'n 2 graden. Morgen wat zon, maar ook nog een sneeuwbui en het blijft koud. En dat was nieuws op 538. Dankjewel Frans, krijgen de situatie op de weg. Op dit moment zes vertragingen. En dit zijn de drie grootste. De A4 richting Amsterdam tussen Den Zuid en Prins Klausplein, 17 minuten. Da A12 richting Openhaus tussen Ouddijk en Duitsland, 14 minuten. En da A13 richting Rotterdam tussen Ipenburg en Berkel en Roderijs, 23 minuten. Ook flitsers, Da A7 richting Sneek bij Joure, 132,8. Da A16 richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 52,5. Da 16 richting Rotterdam bij Rotterdam, 19,2. Da A27 richting Almere bij Laren, 96,9. En A29 richting Rotterdam bij Numansdorp. Let op je snelheid.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 Ik zing. 538. Als ik rondjes draai in mijn hoofd. Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer gelooft. Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie naar het plafond staar om half drie. Ik heb altijd één strategie, dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing, zing geluk. En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf en een stadion vol. En ik Jack, Elo Black en In My World hoorde je op 538. Jouw koelkast, in welke staat bevindt hij zich? Zo na december, na de kerstdagen, na oud en nieuw. De kans is groot dat die best wel leeg is, moet weer gevuld worden... en de boodschappen zijn natuurlijk duurder en duurder geworden weer. En daarom maak je hier op 538 weer kans op een goed gevulde koelkast op kosten van ons. Door gewoon even een goede motivatie in te sturen via de 538 Waarom verdien jij het om met geld van 538 boodschappen te gaan doen? Stuur even je berichtje. Leuke, spannende, grappige of bijzondere verhalen. Maak je meer kans. Dus waarom verdien jij een goed gevulde koelkast op kosten van ons?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 It's never. happening. Roseanne. Hi, my name is Ray, and you are listening to Geordie Warners. husband is coming. Ray en Where's My Husband hoorde je op 538. Ik heb eh, Kim aan de telefoon. En, en Kim, jij bent echt bijna overwerkt, lijkt het wel, of niet? Ja, een klein beetje. Maar dat is in de thuiszorg zo. Ja, de thuiszorg. Dan, dan moet je gewoon hard werken. Eh, twee vroege en twee avonddiensten zie ik staan. Eh, slechte weer, nog langer verhuis. Eigenlijk alle redenen om een goed gevulde koelkast te verdienen, zeg jij. Ja, eigenlijk wel. Maar nog geen tijd gehad om naar de supermarkt te gaan. Oh, toen nog. ik gisteravond thuis kwam, eh, toen was het heel dicht. Verdorie. Nou, weet je wat, Kim? We gaan eh, geld naar je overmaken. Bij deze, je wint een goed gevulde koelkast op kosten van een Goud 58. Nou, helemaal super, dankjewel. Heel veel plezier ermee. Ik wens je nog een hele fijne zondag en nog een fijne week. Hetzelfde, dankjewel. dankjewel. Doei. 538 op je zondagmiddag met Cyril na september. Never had to say 538... waar je vanaf morgen kans maakt op kaarten voor de Vrienden van Amsterdam Live. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf morgen naar Radio 538. En win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some Check 538.nl voor alle info. Minder betalen voor je autoverzekering?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 Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van FBI. Vol actie en spanning. Vanavond vanaf 8 uur. Exclusief bij Veronica. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis.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 De Gan op 538. Gisteravond was hij ook weer op de radio. Armin van Buren met zijn dance department. Iedere zaterdagavond van 9 tot 12, 3 uur lang de allerbeste dance. En hij heeft ook een jaarmix gemaakt van het afgelopen jaar, 2025. Eigenlijk twaalf maanden lang aan dansvloeren wereldwijd hoor je in drie uur. Dat kun je terugluisteren op 538.nl. Dus als je dan maandag tijdens je werk even wat extra energie nodig hebt... of misschien ga je zo meteen nog hardlopen... kun je altijd nog even de jaarmix van 50 Dance Department aanzetten. Zometeen hier, Lunis, I Got Five on It, na Eyes Closed. Time is standing still and I don't wanna leave you your fingertips vision every second that you with me might just chill, but I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go the S, the T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. me ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bed. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them eat it for free, you hella dumb. Dumb, I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own cheek. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango Ray straight had me. right, man. Stop at the light, man. My yesterday thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight 9 so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, you smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO, drink the VSO. OP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller. I'm the roller that's quick to fold up blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, That's all you need kicking feet. Cause we're IBs, we need to have like a foo foo.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 Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd Ik word manisch depressief, oh betreft een van de allerbeste Nederlandse liedjes van dit moment. Fleming en Meteor, je hoorde niet nodig. Morgan komt eraan naar Axel Landing Grosso.